van twee uur. Het is door Almegens met het NOS. parlement over toetreding van Turkije tot de EU waardeloos. Morgen wordt er gestemd of de onderhandelingen door moeten gaan of niet. Verschillende parlementsleden hebben al gezegd dat Europa de gesprekken moet bevriezen... tenzij de noodtoestand in Turkije wordt opgeheven en het land de mensenrechten respecteert. Erdogan trekt zich er weinig van aan, wat het resultaat ook is. In onze ogen heeft de stemming geen waarde, zei hij. Burgemeester Michels van Winsum heeft zijn excuses aangeboden aan de boer... bij wiens land vrijdag een trein ontspoorde. 18 mensen raakten gewond toen de trein op een melkwagen botste op een onbewaakte overweg. Het land van boer Stavinga moet worden gebruikt voor de aanleg van een noodweg. Volgens de burgemeester is ten onrechte de suggestie gewekt... dat de familie niet zou willen meewerken aan een oplossing... of het proces heeft vertraagd. Het klopt niet als ze in een kwaad daglicht worden gesteld... zei de burgemeester na een gesprek met de familie. Man uit Schijndel heeft in hoger beroep tbs met dwangverpleging gekregen. Hij sloeg twee jaar geleden zijn buurman met een bloembak op zijn hoofd. Daarna sloeg hij hem met een blikje bier totdat hij zeker wist dat zijn slachtoffer dood was. Vorig jaar werd de man veroordeeld tot acht jaar cel. Maar nu zegt het Hof in Den Bosch dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is. En dat hem daarom geen celstraf opgelegd kan worden. Een handgeschreven gedicht van Anne Frank is in Haarlem voor 140.000 euro geveild. Dat gebeurde bij Veilinghuis Boep Kuiper. De startprijs was 30.000 euro. Wie het heeft gekocht is niet bekend. Anne Frank schreef het gedicht in maart 1942, vlak voordat ze met haar familie onderdook. Stond geschreven in het poesiealbum van haar vriendin Christiane van Maarsen. Het weer in het westen af en toe regen, in de rest van het land droog.